Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat je binnenkort je medicijnen online kunt krijgen via je dokter. Minister Kuipers werkt aan een nieuwe wet waarmee dat mogelijk moet worden. Volgens minister Kuipers is het niet meer van deze tijd dat een patiënt per se naar de huisarts moet komen. Tijdens de coronapandemie was die verplichting al even opgeheven. Volgens Kuipers werkte dat goed. De politie heeft mee kunnen lezen met flink wat versleutelde berichtjes van criminelen. Volgens het AD waren het er meer dan een miljard. Daardoor zijn tientallen drugslabs gevonden en is er 170.000 kilo kook onderschept. Ook werden er duizend zware wapens van de straat gehaald. Ghana heeft als eerste land ter wereld een nieuw malaria-vaccin goedgekeurd. Wetenschappers denken dat dit het verschil kan maken bij het bestrijden van de dodelijke ziekte... waar jaarlijks honderdduizenden mensen aan overlijden. Correspondent Ellis van Gelder vertelt hoe het nu verder gaat met dit vaccin. Dit vaccin, ze hebben in ieder geval een overeenkomst gesloten met het Serum Instituut in India. Eh, en dat Serum Instituut zou jaarlijks 200 miljoen doses kunnen gaan maken. En natuurlijk eh, hebben landen absoluut nog, nog hulp nodig eh, van grote organisaties zoals dus UNICEF om dit straks uit te gaan rollen. De testresultaten van het vaccin zijn tot nu toe heel positief. Bij 80% van de inentingen lijkt het te werken. En vandaag verschijnt de film Air over de beroemde sportschoen Air Jordan. De hoofdrollen zijn voor Matt Damon en Ben Affleck. De film draait om de deal die Nike maakte met basketballegende Michael Jordan. De schoen werd zo gewild doordat hij alleen door Michael Jordan gedragen mocht worden. Deze sneaker-expert noemt de deal een gamechanger voor beide partijen het is gewoon maar een schoen. Maar op een gegeven moment toen Michael Jordan me ging dragen... dat eh, maakte de schoen zoveel meer. Ze zeggen ook wel dat, dat Michael Jordan gewoon die schoen werd. En, daarna eh, is, is Nike natuurlijk uitgeroeid, Het, eh, misschien wel de toonaangevend merk van, op het gebied van sport. Deze week werd nog een paar Jordans geveild. Dat door de basketballer zelf was gedragen. Dat leverde met handtekening 2,2 miljoen dollar op. Het waren volgens het Veilinghuis de duurste sportschoenen ooit. En het weer nog een wisselvallige ochtend met opklaringen, maar ook veel wolken en af en toe regen. Vanmiddag is het vaker droog en is er vanuit het westen ook meer zon. Het wordt vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knopen De Hoek en knopen De Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avanhoorn en Purmerend 5 met 10 minuten oponthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 17 kilometer met een half uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam, de A10 Noord tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer met 20 minuten oponthoud.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 consolation. Your old man let me down. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love. Got me on my knees, hey, love. Begging, darling, please, lay love. she leaves my room at night Make the best of the situation Before I finally go insane Please don't say we will never find a grave Tell me all my love today yeah.